Volgens het RIVM hebben zich vorige week dagelijks 10 mensen met griep bij het ziekenhuis gemeld. Wel is al duidelijk dat deze week twee mensen aan de Mexicaanse griep zijn overleden. Het zijn een man van 41 en een meisje van 14. In Nederland zijn tot nu toe zes mensen aan de gevolgen van de griep overleden. De meeste waren al ernstig ziek. Volgens de criteria is er een griepepidemie als twee weken achtereen op elke 100.000 Nederlanders er 55 griep hebben. En dat is nu dus het geval. Op dit moment hebben 10.000 mensen de Mexicaanse griep in Nederland. De Verenigde Staten hebben Zwitserland gevraagd om de uitlevering van de roman Polanski. De 76-jarige filmregisseur werd vorige maand in Zurich gearresteerd vanwege een zedenzaak uit de jaren 70. Hij stond toen in de Verenigde Staten terecht vanwege seks met een minderjarig meisje. Polanski vluchtte voordat de zaak voor de rechter kwam. De Amerikanen willen hem nu alsnog berechten. Northwest Airlines houdt er rekening mee dat twee piloten die gisteren vergaten te landen in Minneapolis in slaap zijn gevallen. De piloten zelf zeggen dat ze de eindbestemming hebben gemist omdat ze in een felle discussie waren verwikkeld. Oproepen van de luchtverkeersleiding zouden ze daardoor niet hebben gehoord. Onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten moet nu uitwijzen wat er is gebeurd. De Airbus met 144 passagiers was al 230 kilometer te ver toen de piloten hun vergissing bemerkten. In het noordwesten van Pakistan zijn vanmorgen twee bomaanslagen gepleegd. Bij een luchtmachtbasis aan de weg tussen Islamabad en Peshawar blies een man zichzelf op. Daarbij kwamen zeven mensen om. In Peshawar explodeerde een bomauto op een parkeerterrein bij een restaurant. Daar vielen alleen gewonden. Het weer. De nevel en mist lossen snel op. Daarna geregeld zon. In de kustgebieden een enkel buitje. En het wordt een graad of 14.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 like me.